dat nou? Lieveling, moest dat nou? Moest je mij verlaten na die ruzie tussen ons? Of wilde jij een ander en gaf jij me toen de bond? Ik denk toch nog zo vaak aan jou, want jij bent voor mij de vrouw. Moest dat nou? Lieveling, moest dat nou? Dat hij rijker was, liet jij mij in de steek. Dag in dag uit, nacht het in mij, nu voel ik mij zo week. Ik weet niet wat ik doen moet, het is allemaal zijn schuld. Die vraag blijft steeds in mij geld. Vanaf het moment dat ik jou kende, wist ik dat er nooit meer iemand anders in mijn leven komen zou weet dat er voor mij geen andere vrouw van waarde is. Je moet begrijpen, ik kan niet meer zonder jou. Moest dat nou, lieveling, moest dat nou? Je bent met hem vertrokken en nu zie ik jou nooit weer. Als ik naar je foto kijk, gaat mijn hart zo tekeer. Ik zal het nooit vergeten dat jij me toen verliet. Maar als ik aan je denk, heb ik verdriet. Moest dat nou, lieveling, moest dat nou? Moest je met die ander gaan, die rijker was dan ik? Het heeft mijn hart zo'n pijn gedaan, nog steeds want er een snik. Ik moet zo dikwijls denken aan die tijd van jou en mij. En s'nachts voel ik van zij op zij. Vanaf het moment dat ik jou kende, wist ik dat er nooit meer iemand anders in mijn leven komen zou. Ik weet dat er voor mij geen andere vrouw van waarde is, je moet begrijpen, ik kan niet meer zonder jou. Moest dat nou, lieveling, moest dat nou? Moest je mij verlaten na die ruzie tussen ons? Of wilde jij een ander en gaf jij me toen de bons? Ik denk toch nog zo vaak aan jou. Want jij bent voor mij de vrouw. Moest dat nou? Lieveling, moest dat nou? Alleen omdat hij rijker was, liet jij mij in de steek. Dag in dag uit nacht het in nu voel ik mij zo week. Ik weet niet wat ik doen moet, het is allemaal zijn schuld. Die vraag blijft steeds in mij geheugen.